Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Daniel Ellsberg, de klokkenluider die in 1971 de Pentagon Papers lekte, is overleden. Ellsberg werkte bij het Amerikaanse ministerie van Defensie... en had daar toegang tot geheime documenten over de Vietnamoorlog. Hij speelde die zogenoemde Pentagon Papers door naar een journalist van de New York Times... die de zaak in de openbaarheid bracht. De zaak toonde aan dat vier achtereenvolgende Amerikaanse regeringen... gelogen hadden over de motieven om deel te nemen aan de oorlog in Vietnam. Daniel Ellsberg was 92 jaar. Afrikaanse landen willen bijdragen aan een vredesplan voor Oekraïne. De Zuid-Afrikaanse president Ramaphosa heeft dat gezegd... na een ontmoeting tussen een Afrikaanse delegatie... en de Oekraïense president Zelensky in Kiev. Zelensky zei vandaag opnieuw dat vredesbesprekingen pas mogelijk zijn... als Rusland zijn troepen uit Oekraïne heeft teruggetrokken. Hij vroeg zich ook af waarom de Afrikaanse delegatie... na het bezoek aan Kiev doorreist naar Moskou. Bezoek van de Afrikanen aan Kiev werd overschaduwd door een Russische raketaanval. In het zuidwesten van Frankrijk is een aardbeving geweest. Het epicentrum was volgens de eerste meldingen ongeveer 30 kilometer ten oosten van de havenstad La Rochelle. De beving had een kracht van ongeveer 5. Er zijn, voor zover bekend, geen slachtoffers. Over schade is nog niets bekend. Wim Jonk stopt als trainer van FC Volendam. De 56-jarige Jonk wordt technisch manager van de Eredivisieclub. In zijn nieuwe rol werkt hij samen met technisch directeur Jasper van Leeuwen. Jonk gaat leiding geven over de trainers. Wim Jonk was sinds 2019 trainer bij Volendam. De club promoveerde vorig jaar naar de Eredivisie. De 32-jarige Matthias Kolen wordt de nieuwe hoofdtrainer. Hij was sinds 2021 de assistent van Jonk. Dan het weer.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 Hey, queen of the kings, running so fast, spin the wind. Nothing in this world can stop the spread of her wings. She, queen of the kings, broken her cage, threw the keys. She will be the warrior for north and south and seas.